Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia hebben president Santos en de leider van rebellenbeweging FARC... hun handtekening gezet onder het vernieuwde vredesakkoord. Daarin staan tal van aanpassingen vergeleken met het basisakkoord... dat twee maanden geleden in een referendum werd verworpen. Het congres moet het nieuwe akkoord nog wel goedkeuren. Daarna kan het nog zeker acht maanden duren... voordat alle afspraken worden uitgevoerd. De afspraken worden trouwens niet vastgelegd in de grondwet... zodat het in de toekomst makkelijker wordt om dingen aan te passen. De verdachten die vorig weekend werden opgepakt in Straatsburg en Marseille... wilden een aanslag plegen in Euro Disney bij Parijs... en op een grote kerstmarkt in Parijs. Volgens de Franse politie stonden de doelwitten op de smartphones van de verdachten. Van de zeven verdachten zitten er nog vijf vast. Twee mannen kwamen vrij omdat ze niets met de terreurplannen te maken hadden. Bij een tankstation in Enschede is een vrouw van 57 aangereden en neergestoken. De politie heeft een man van 62 uit Den Haag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Het slachtoffer en de dader kenden elkaar. De vrouw ligt nog met zware verwondingen in het ziekenhuis. Piloten van Lufthansa staken ook morgen en overmorgen nog. De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft daarom 800 vluchten geschrapt, vrijwel alleen vluchten binnen Europa. En honderdduizenden reizigers hebben last van de acties die Lufthansa zo'n 10 miljoen euro per dag kosten. De piloten voeren actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Hun vakbond ligt al meer dan twee jaar overhoop met Lufthansa. Het weer in het noorden daalt de temperatuur vannacht tot rond het vriespunt. In het zuiden wordt het plus 4 morgen overdag droog en vrij zonnig en een graad of 7. In het noorden kan eerst nog wat mist voorkomen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspitsfiles rond eh, Utrecht en Rotterdam lossen maar moeizaam op. Het heeft eh, te maken met nogal wat ongelukken. Dit zijn de langste en opvallendste files. De A15 Gorkum naar Europoort tussen knoop het Ridderkerk en knoop het Benelux. Een half uur in de file, 10 kilometer. En ook vanaf eh, Europoort staat het vast bij het Vaanplein en knoop het Benelux. Dat heeft te maken met problemen in de Benelux nog. Daar is één rijstrook minder open. want Er ligt wat olie op het asfalt en er bungelt ook wat los. Op de A10 is nu een ongeluk gebeurd. Van Volendam naar de Nieuwe Meer bij Amsterdam over Amstel. De file is nog niet zo heel lang, maar ja, wel veel vertraging daar. Dan de A16 Breda-Rotterdam. 20 minuten in de file tussen Hendekido Ambacht en het Terbrechtse plein. En richting het zuiden is het ook heel druk. Op de A20 ook nog drama. Vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum 10 kilometer. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noorderloos 9. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Knap het Rijnsweert en Soesterberg 8. Eh, de rijbaan naar Utrecht is zelfs dicht bij de afrit Dolder...